Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Mensenhandelaren worden na een veroordeling maar weinig begeleid door de reclassering. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar. Hij bekeek gegevens van daders over een periode van vijf jaar. Daarin werden zo'n 450 mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens mensenhandel. In de meeste gevallen ging het om seksuele uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie. In diezelfde periode hebben 135 daders onder toezicht van de reclassering gestaan. Bolhaar wil graag weten waarom deze daders zo weinig worden begeleid. Voor het zesde jaar op rij is de aanwas van biologische boeren gedaald... melden Trouw en De Telegraaf op basis van cijfers van controleinstantie Scal. Vorig jaar schakelden 96 boeren over op een biologische bedrijfsvoering. Een daling van 22 ten opzichte van 2019. De brancheorganisatie van biologische landbouwers wijt de daling aan het gebrek aan perspectief voor de boeren. Er is te weinig belangstelling voor biologische producten. En het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering is te kostbaar. De overheid zou daarmee moeten helpen, vinden de boeren. Joe Biden heeft de eerste uren van zijn presidentschap aangegrepen om beleid van zijn voorganger terug te draaien. Hij tekende 15 decreten waarmee hij de VS onder meer opnieuw deelnemer aan het klimaatakkoord van Parijs en lid van de Wereldgezondheidsorganisatie maakte. Bij een helikopterongeluk in de Verenigde Staten zijn drie leden van de Nationale Garde omgekomen. Ze waren de enige inzittenden van het toestel dat neerkwam op een akker in de staat New York. De helikopter crashte tijdens een trainingsvlucht. Het is nog niet duidelijk waardoor de helikopter verongelukte.